Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn de door Nederland gestuurde coronavaccins aangekomen. Sint Maarten gaat als eerste zorgmedewerkers en 60-plussers prikken met het Pfizer-vaccin. Op Saba en Sint Eustatius wordt het Moderna-vaccin gebruikt. Saba hoopt op 1 maart alle volwassen inwoners een eerste prik te hebben gegeven. Dan zou het eiland de eerste gemeente in het Koninkrijk zijn die de vaccinatieronde helemaal afrondt. Ook in Suriname zijn vaccins aangekomen. Duizend doses van het AstraZeneca-vaccin, gedoneerd door Barbados. Opnieuw was het gisteravond in sommige Spaanse steden onrustig... vanwege protesten voor de vrijlating van de rapper Pablo Azel. Zo plunderden railschoppers in Barcelona winkels... en probeerden ze bankgebouwen in brand te steken. Al vier dagen op rij zijn er mensen de straat op gegaan voor de rapper. Die is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten. In Duitsland zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag in Hanau een jaar geleden. Een Duitser met rechtsextremistische motieven schoot toen negen mensen dood in een waterpijpcafé. Daarna doodde hij zijn moeder en zichzelf. Naast herdenkingen waren er in Keulen en Frankfurt ook demonstraties... van mensen die vinden dat de overheid meer moet doen tegen racisme en rechtsextremisme. Een belangrijke toegangsweg naar Den Haag is sinds gisteravond door alle automobilisten te gebruiken. De Rotterdamse baan is vooral handig voor verkeer dat via de A13 uit Rotterdam snel in het centrum van Den Haag wil komen. Het traject met daarin een 1800 meter lange tunnel kostte 645 miljoen euro... en werd twee weken geleden al officieel geopend. Het weer vannacht is het droog. Door de bewolking komt het niet verder af dan tot een graad of 7.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 to know your slick blow. my man Life was a willow and it bent right to you ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. never let go I wanna see what this love has to hide We'll just since I've just been trying to get back home Back to My brother, the innocence of you Back My brother, yeah it all comes back to you And I'm kinda lost without you I'm thinking about the times we had when we were younger me, cause I've been struggling. Thinking about tomorrow brings this sorrow to my eyes, but I think I feel my My Giannis. know about it when we come through. Bad bitches coming in twos. Ain't nobody telling what we gon' do. But when we run through, yeah, yeah. Diamonds on us popping out the sunroof. Red bottoms up shoes. Licking shots like. Mm, mm, mm. But when we run through, yeah, yeah. I'ma walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. walk through. Bet it on, think you lose.